Twee uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 31 uit Zwolle wordt verdacht van ernstige bedreiging van prinses Amalia en een schoolvriend van haar. Dat bleek tijdens een proforma-zitting in de zaak. De man benaderde Amalia in januari via haar Instagram-account. Hij stuurde haar berichten en beelden waarin hij onder meer dreigde haar te verkrachten. Hij wilde haar komen opzoeken op Koningsdag. Een vriend van de prinses dreigde hij te doden. De man zit sinds januari vast. De officier van justitie adviseert de man te laten observeren in het Pieterbaancentrum. Centrum. Al eerder is vastgesteld dat de man onder meer paranoïde schizofrenie heeft. Zijn advocaat wil daarom dat hij geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, dat is nog onduidelijk. De rechtbank beslist daar later vandaag over. In Rotterdam is een zendmast vernield op het dak van een seniorenflat. De kabels zijn doorgesneden en er is brandschade. Ook in het Brabantse dorp buiten woedde gisteravond een kleine brand in een zendmast. De laatste tijd wordt er geregeld brand gesticht bij zendmasten. Het 5G-netwerk wordt door sommige mensen in verband gebracht met de uitbraak van het coronavirus. De Belgische voetbalclub Standaard Luik krijgt financiële hulp van oudspelers. De club dreigt de proflicentie te verliezen, onder meer vanwege een hoge schuld. Belgisch international Fellaini leent Standaard nu 3 miljoen euro... zodat een deel van de schulden kunnen worden betaald. Een andere international, Axel Witsel, investeerde al eerder in de club... en is nu aandeelhouder. Een standaard is in beroep gegaan tegen de degradatie naar de amateurs. Volgende week is de uitspraak in het hoge beroep... en wordt duidelijk of standaard ook volgend seizoen op het hoogste niveau acteert. Het weer nog op veel plaatsen soms zon, maar plaatselijk ontstaan ook een paar felle buien. Het is 14 tot 17 graden. Later vanmiddag en vanavond volgen vanuit het zuidwesten meer pittige buien met kans op hagel en onweer.